11 uur. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Palestijnse president Abbas dreigt alle betrekkingen met Israël en de VS door te snijden. In een toespraak in Cairo bij een top van de Arabische Liga... zei hij dat beide landen zich niet houden aan afspraken... en het internationaal recht schenden. De Arabische Liga veroordeelde het deze week gepresenteerde plan van de Amerikanen... om het Israëlisch-Palestijnse conflict te beëindigen... unaniem als oneerlijk. Irak heeft na maanden onderhandelen een nieuwe premier. Mohammed Taufik Alawi is door de president naar voren geschoven... als opvolger van premier Mahdi... die in november zijn ontslag aanbood vanwege de aanhoudende protesten. Of Alawi een eind kan maken aan de onrust in Irak is de vraag. Hij was eerder minister en is een neef van de huidige vicepresident. Betogers zien hem daarom als lid van het establishment. De meeste snelwegongelukken waren vorig jaar ten noorden van Amsterdam bij de Koentunnel. Dat blijkt uit een inventarisatie van de stichting Incident Management Nederland. De organisatie waarin bergers samenwerken. Bij de noordelijke ingang van de tunnel waren 63 ongelukken. Volgens de stichting is het wegdek daar slechter... omdat het asfalt in de bocht bij de tunnel sneller slijt. Fotograaf Eddy van Wessel heeft voor de derde keer de zilveren camera gewonnen. Hij won dit keer met een fotoserie over IS-families op de vlucht in Syrië zijn volgens de jury indringende zwart-wit beelden van IS-terroristen en hun familie die hun laatste schuilplaats verlaten. In de eredivisie heeft PEC Zwolle thuis met 1-0 gewonnen van Groningen. Door de overwinning stijgt Zwolle van de 16e naar de 14e plaats. Feyenoord won in de Kuip met 3-0 van FC Emmen. De Turkse debutant Koep scoorde al in de tweede minuut. Nooit eerder scoorde een debutant zo vroeg in een wedstrijd voor de Rotterdammers. Twente tegen Sparta eindigde in 2-0 en bij ADO Den Haag-Vitesse werd niet gescoord. Het weer. Vannacht kunnen in de noorden een paar buien vallen. Het koelt af tot een graad of 6.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 So much love in the house and that breeze, the colorful, the joy, the music, the spiritual vibe, you know, spiritual connection, the soul thing, the body thing. job. Castelli. My <laughs> House Radio Show. listening to My House. It's my house, baby.